uur. Juri met het NOS-journaal. In China zijn vijf doden en 18 gewonden gevallen... toen een auto bij een school op een menigte inreed. De bestuurder zit vast en de politie onderzoekt of hij dat met opzet heeft gedaan. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van het land. De laatste tijd zijn in China meer aanslagen gepleegd... door op mensen in te rijden. Voetbalclub Dovo uit Venendaal werkt niet meer mee aan het scouten van heel jonge spelers. Kinderen onder de 10 jaar worden niet meer uitgeleend voor stages bij profclubs. Dovo noemt het scouten van jonge voetballers door betaald voetbalorganisaties pedagogisch onverantwoord. Volgens de Venendaalse club moeten spelers onder de 10 eerst groeien bij de amateurs. De herindelingsverkiezingen van gisteren zijn vooral een succes geworden voor lokale partijen en het CDA. In vijf van de twaalf nieuwe gemeenten kregen lokale partijen de meeste stemmen. Het CDA won in vijf andere fusiegemeenten. In de Haarlemmermeer werd de VVD net de grootste... en in Groningen wonnen vooral GroenLinks en PvdA. De opkomst was overal vrij laag. Denemarken verkoopt voorlopig geen wapens aan saudi arabië meer. De aanleiding is de gewelddadige dood van de journalist Jamal Khashoggi... in het Saudische consulaat in Turkije. Vorige maand schortte Duitsland de wapenverkoop al op... en Spanje deed dat al in september met sommige wapendeals. Het Europees Parlement dringt aan op de, vraagt de lidstaten om geen wapens meer te leveren aan saudi arabië vanwege de dood van Khashoggi en ook vanwege de bloedige oorlog in Jemen. En de toren van Pisa is de afgelopen jaren iets rechter gaan staan. Dat is het gevolg van een restauratie die moet voorkomen dat de wereldberoemde toren omvalt, zeggen Italiaanse bouwkundigen. Vergeleken met anderhalf jaar geleden staat hij 4 centimeter rechter. Met het blote oog is het nauwelijks te zien, want de toren van Pisa wijkt nog altijd meters af van zijn verticale as. Het weer in het noorden van het land bewolkt, in het midden en zuiden geleidelijk meer zon. Het wordt vandaag 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Muiden...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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwbnl slash auto.